Blijkt uit berekeningen die het tv-programma Kassa heeft laten maken door de Nederlandse Bond Pensioenbelangen. De bond keek naar de gevolgen van de herstelplannen die de vijf grootste pensioenfondsen hebben ingediend vanwege de financiële crisis. En daarin wordt voornamelijk uitgegaan van lagere uitkeringen en hogere premies. Bij een gemiddeld jaarlijks pensioen van 10.000 euro kunnen gepensioneerden in 15 jaar tot 30.000 euro mislopen. Dat is het geval bij de pensioenfondsen ABP en PMT. Die komen als slechtste uit de bus. Enkele pensioenfondsen erkenden in kassa dat de berekeningen kloppen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zal vannacht vrijwel zeker het hervormingsplan voor de gezondheidszorg van president Obama goedkeuren. Na koortsachtige onderhandelingen staat vrijwel de hele democratische meerderheid in het huis achter Obama. Dat blijkt uit de woorden van voorzitter Pelosi van het Huis van Afgevaardigden. Hervorming van de gezondheidszorg is een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Obama. Tientallen miljoenen Amerikanen zijn onverzekerd omdat ze de dure premies niet kunnen betalen. Obama wil daar een eind aan maken, maar dat kan pas als ook de Senaat instemt met het wetsvoorstel. Hij heeft dan de goedkeuring nodig van zeker 60 van de 100 senatoren. In de Senaat hebben de democraten precies 60 zetels. Op een voetbalveld in Spijkenisse is een amateurvoetballer flink toegetakeld door een tegenstander. Hij werd in zijn gezicht geschopt toen hij op de grond lag en ook liep hij botbreuk op. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De twee kregen ruzie tijdens een wedstrijd tussen SV Simonshaven en FC Vlotbrug. De politie heeft de dader gearresteerd. Het is een 28-jarige voetballer van Simonshaven. Het weer. Vanavond eerst nog een enkele bui, maar vannacht wordt het vrijwel overal droog en er is minder wind.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 If you feel sexy, on every single time. time. These boys stop and stare. stare. I'll be a billionaire. Yeah, if I had a dime, dime. for every single time. time. These boys stop and stare. stare. I'll be a billionaire.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 11 weken in de lijst van 9, uh, het naar 16. Black Eyed Peas, Meet Me Halfway, de tweede keer dus dat we ze tegenkomen deze week. Vier weken staan ze hiermee in de lijst van 21 gaan ze omhoog naar nummer 15.